Op zijn Twitterpagina zegt hij... Essentieel is dat landen de vrijheid van godsdienst volledig waarborgen. Daarbinnen kunnen ze zelf regels stellen. Gisteren besloot de Zwitserse bevolking in een referendum dat er geen nieuwe minaretten meer bij mogen komen. Moskeeën zonder toren mogen nog wel. Veel andere landen reageren kritisch. Zo noemt Frankrijk het verbod een teken van intolerantie. Ook het Vaticaan heeft het minaretverbod veroordeeld. Het Zwitserse besluit wordt toegejuicht door nationalistische partijen... zoals het Franse Front National en het Vlaams Belang. In Nederland is de PVV enthousiast. President Obama komt deze week met een tijdschema voor het beëindigen van de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan. Volgens de New York Times blijkt dat uit de ontwerptekst van de speech die Obama morgen houdt op de militaire academie in West Point. De krant heeft nog geen details over het tijdschema van de terugtrekking. Maar volgens regeringsfunctionarissen staan de data ook niet zo vast als in het geval van Irak, waarbij Obama heeft gezegd dat de meeste troepen in augustus worden teruggetrokken. In de toespraak in West Point zal de president aankondigen dat er extra militairen naar Afghanistan worden gestuurd. Dat worden er naar verwachting zo'n 30.000. FC Twente-speler Theo Jansen had te veel gedronken toen hij vorige week een auto-ongeluk kreeg. Dat blijkt uit een bloedproef die de politie heeft afgenomen. Bij het ongeluk liep Jansen een gebroken neus op, snijwonden en kneuzingen. Een andere inzittende die zwaar gewond raakte ligt nog in het ziekenhuis. FC Twente noemt het onacceptabel dat een profvoetballer met drank op achter het stuur zit. Theo Jansen heeft de maximale boete gekregen die de club hem kan opleggen en is tot eind januari geschorst. Het weer, geregeld zon, ook enkele wolkenvelden en later in het noordwesten en westen wat regen. Tot 7 graden, morgen droog en geregeld zon en het wordt dan 8 graden.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 play. the most. Even at the center of the fire, there is cold. All that to try